maar het geduld van de gemeente Deventer is op. Als de prostitutieramen maandag niet gesloten zijn, wordt dat in opdracht van de gemeente alsnog gedaan. Het weer, een zonnige periode met een temperatuur van 8 graden in het noorden tot 11 in het zuiden.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 Het dodental door de verwoestende aardbeving en de tsunami in Japan loopt met het uur op. Het officiële dodental staat nu op 60, maar gezien...